Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. 14 Russische jachten in Nederland zijn aan de ketting gelegd. De superdeluxe schepen, sommige meer dan 35 meter lang, liggen bij scheepswerven... omdat ze nog worden afgebouwd of worden gerepareerd. En de douane loopt alle Nederlandse werven af om te kijken of daar Russische boten liggen. We hebben inmiddels 15 werven en 5 handelaren geïdentificeerd die jachten in aanbouw of in onderhoud hebben met een Russische of met een Belarus bestemming. En die jachten mogen daar niet naartoe omdat er sancties zijn ingesteld tegen Rusland, president Poetin en honderden van zijn rijke vriendjes. De schepen mogen ook niet worden overgedragen aan de eigenaren. Weer zware gevechten en bombardementen in de Oekraïnse stad Mariupol. Volgens de Britse inlichtingendienst zegt Rusland alles op alles om de havenstad in te nemen. Veel inwoners van Mariupol hebben geen water, geen medicijnen, geen verwarming meer er is geen contact met de buitenwereld. Volgens de Britten houden de Russen humanitaire hulp tegen... in de hoop dat Oekraïners zich overgeven. 1 op de 10 bedrijven staat op het randje van faillissement, zegt de Kamer van Koophandel. In totaal zo'n 200.000 ondernemers die niet meer worden geholpen door coronasteun... en die het door de oorlog in Oekraïne extra lastig hebben... omdat grondstoffen en energie veel duurder zijn. Deze artiest zet zich in voor de mentale gezondheid van zijn crew say sorry just your body Justin Bieber regelt gratis therapie voor alle 250 medewerkers van zijn wereldtournee. Ze kunnen online terecht bij psychologen als ze daar behoefte aan hebben. Justin Bieber zegt dat hij zelf zijn ups en downs heeft gehad... en dat hij dus weet hoe belangrijk goede begeleiding is. Ook Bieber-fans kunnen de hulpdiensten maand uitproberen. Het weer bewolkt en vanuit het westen gaat het op steeds meer plekken regenen.